In veel landen valt er met de jaarwisseling maar weinig te vieren door corona. In Nieuw-Zeeland hebben ze nul besmettingen en zijn er wel gewoon feesten, vuurwerkshows en festivals. Gaston, Winston en Quinty kunnen morgen voor het eerst in jaren lekker uitslapen op 1 januari. Normaal gaan de presentatoren van de Postcode Loterij op pad om de winnaars van de nieuwjaarstrekking te verrassen. Maar omdat ze bang zijn dat er straatfeestjes ontstaan, blijft de uitslag dit jaar nog even geheim. Een groep jongeren in Valkenswaard mag zich rond de jaarwisseling niet in het centrum van het Brabantse dorp vertonen. Volgens de burgemeester zijn ze van plan om zwaar vuurwerk af te steken en dingen te vernielen. Als de jongeren toch de straat op gaan, kunnen ze een boete van 4000 euro per persoon krijgen. En de burgemeester van Roosendaal zit in een rapvideo. Wanneer word ik met rust gelaten? Wacht die dag. Maar tot die dag hou ik mezelf in balans. Ja mannen, kijk, ik begrijp hoe ongelooflijk irritant het moet zijn als je elke keer weer wordt staande gehouden. Hij is op een grote fauteuil gaan zitten om iets aan rellende jongeren te vertellen in een poging tot reppen. Sommige mensen waren zo bang dat ze tijdelijk ergens anders willen gaan wonen. Dat wil je toch niet? Ja, dat zijn natuurlijk hele bizarre tijden. En corona doet er ook nog eens een keer een schepje bovenop. Dus ik weet hoe moeilijk jullie het hebben. Maar ik voel dat we er met elkaar uit kunnen komen. In Roosendaal is in november flink gereld. Een 200 jongeren staken dingen in de fik en gooiden vuurwerk. Krijg je het weer nog? Het is een grijze oudjaarsdag. In het noorden schijnt af en toe de zon. In het zuiden valt af en toe een bui. het is een graad of 4. Rond middernacht is het op de meeste plekken droog. En het gaat licht vriezen vannacht. Morgen ook droog en dan is het 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurt een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt De Nieuwe Meer en Amsterdam Sloten zijn nog steeds twee rijstroken dicht. Hou rekening met een korte file.